Meijer met het NOS-journaal. Portugal en het zuiden van Spanje hebben ook dit weekend weer te maken met noodweer. Storm Marta trekt over en dat gaat gepaard met veel regen en harde wind. Door een eerdere storm zijn door aanhoudende regenval en aardverschuivingen... al zeker 10.000 mensen geëvacueerd rond Cadiz. In Portugal overleden 11 mensen door het noodweer. Vandaag zijn er in Portugal presidentsverkiezingen... maar de oppositieleider wil dat die worden uitgesteld vanwege de storm. Nederlandse gynaecologen onderzoeken het gebruik van weenremmers... om pijn bij endometriose te bestrijden. Bij endometriose groeit weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder. Patiënten kunnen te maken krijgen met verklevingen en vochtophopingen... die kunnen leiden tot flinke pijn. In een eerste studie lijken de weenremmers een positief effect te hebben... maar er is nog veel vervolgonderzoek nodig naar de effecten, ook op de lange termijn. De onderzoekers zijn nu op zoek naar financiering voor dat onderzoek. In Milaan zijn protesten uitgelopen op rellen. Duizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen de Amerikaanse immigratiepolitiedienst ICE... omdat die vanwege de Spelen agenten naar Milaan hebben gestuurd. Ook werd er gedemonstreerd tegen de Spelen zelf en tegen het woningtekort. De demonstranten staken vuurwerk, fakkels en rookbommen af. Op de winterspelen in Milaan komt vanochtend snowboardster Michelle Dekker in actie... bij de kwalificatie parallelreuzen slalom. Vanmiddag om 4 uur is het bij het schaatsen de start van de 5000 meter mannen... met Stijn van de Bunt, Marcel Bosker en Chris Huizinga. Vanavond begint bij het snowboarden de kwalificatie Big Air vrouwen... met Melissa, Melissa Peperkamp en Romy van Vrede. Het weer in het noorden en in de Noordoostpolder kan, het plaatselijk, kan plaatselijk zeer dichte mist voorkomen.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 heaven. baby I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. I will drive past your like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead.